Venezuela is een week van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers die vielen tijdens de Amerikaanse inval. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt op televisie. Bij die inval zouden zeker 55 militairen zijn omgekomen, al zeggen anderen dat het er meer zijn. Bij de actie werd president Maduro afgelopen weekend gevangen genomen. De schutter van de Amerikaanse Brown University heeft zijn daden bekend in een video die de politie heeft gevonden. De man schoot vorige maand twee mensen dood, verwonde negen anderen... en een paar dagen later vermoordde hij ook een professor. In de video toont hij geen enkel berouw en nam de boodschap op voordat hij zelfmoord pleegde. Het winterweer verstoort het openbare leven. In Tiel is het grote wijkfeest van de postcode loterij afgezegd. In Den Haag gaan de markten niet door vanwege code oranje... en veel gemeenten halen deze week geen afval op. Ook kerstbomen worden later opgehaald en nieuwjaarsrecepties zijn gecanceld. En twee Nederlandse wintersporters zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt na valpartijen op de skipistes. In Tirol viel een oudere man buiten de piste en raakte buiten bewustzijn. En verderop ging een snowboarder hard onderuit na mislukte sprong. Beiden zijn met helikopters naar het ziekenhuis gebracht. Dan nog het weer van Weer Online. Het kan sneeuwen in het westen, overdag ook op andere plekken met temperaturen rond 0 graden.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 magazine. time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for about Joe. van een flat in Beeldhoven mogen weer terug naar huis. Er was vannacht een gaslek en daarom werden 30 woningen ontruimd. Ook drie huizen aan de overkant van de straat moesten uit voorzorg leeg. De gemeente ving de bewoners op, het gas is dichtgedraaid en de boel geventileerd. Amerika eist dat Venezuela alle banden verbreken met landen als China, Rusland en Iran. Dat zou een flinke ommezwaai zijn voor Venezuela dat al jaren economisch